uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Venezolaanse regering vindt het onacceptabel als Curaçao het logistieke knooppunt wordt van een hulpoperatie voor Venezuela. Dat zegt de Venezolaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in Nieuwsuur. Hij was vandaag in Nederland. Volgens hem zijn de berichten over een humanitaire crisis propaganda... bedoeld om Venezuela te destabiliseren. De staatssecretaris benadrukt dat zijn land Curaçao nooit zal aanvallen. We vallen geen buurlanden aan, we zullen ons alleen verdedigen... als de Amerikanen ons aanvallen, zegt hij. Twee kopstukken van motorclub Calo die vastzitten voor een liquidatie in Breukelen in 2017... worden nu ook verdacht van een liquidatie in Rotterdam drie weken daarna. Het slachtoffer was een man uit Barendrecht. De Calo leden zijn volgens het OM door een opdrachtgever bij die liquidatie betrokken. De Utrechtse politie heeft een man aangehouden die afgelopen week had geprobeerd een agent aan te rijden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De man was bijrijder in een auto die in de nacht van donderdag op vrijdag werd gecontroleerd. De bestuurder rende weg en de politie ging achter hem aan. De bijrijder kroop achter het stuur van de auto en probeerde op een van de agenten in te rijden. Die kon net op tijd wegspringen. De man ging er vandoor en kon afgelopen weekend worden aangehouden. De apparatuur van de failliete IJsselmeerziekenhuizen wordt geveild. Online kan er onder meer geboden worden op een MRI-scanner en een röntgenapparaat. Een deel van de zorg in Lelystad wordt overgenomen door het ziekenhuis in Harderwijk... maar dat wil daar zijn eigen apparatuur neerzetten. De veiling begint met wat grote apparaten. Later kan er ook worden geboden op bedden, tafeltjes, couveuses en stethoscopen. Het weer, toenemende bewolking en vanavond en vannacht wat regen. Het koelt af tot een graad of zes.